4 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De aanslag op het huis van een ambtenaar uit Tiel... wordt door de politie gezien als een poging tot moord. Woensdagnacht werd de woning van de juridisch medewerker van de gemeente bekogeld met brandbommen. Daardoor ontstond een felle brand. De man kon met zijn gezin via het balkon van de buren vluchten. Door s'nachts een aanslag te plegen namen de daders volgens de politie bewust het risico dat er mensen konden overlijden. De politie vermoedt dat de aanslag iets te maken heeft met het werk van de man als gemeenteambtenaar. Het kabinet trekt 1 miljoen euro extra uit voor hulp aan Venezuela. Het geld gaat naar het Rode Kruis, dat een speciaal Giro-nummer heeft geopend om de Venezolanen te helpen. Vorig jaar stelde Nederland al 6 ton beschikbaar voor het land. Venezuela zit financieel aan de grond en inmiddels zijn zo'n 3 miljoen mensen gevlucht. Het is op dit moment de grootste vluchtelingenstroom in Zuid-Amerika. Ook op Curaçao zitten duizenden Venezolaanse vluchtelingen. In Doetinchem is afgelopen middag een jongen van 17 neergestoken. Vier jongens zijn opgepakt. Wat hun rol bij de steekpartij was, is nog niet bekend. De neergestoken jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Ook is nog niet duidelijk waarom hij werd neergestoken. De Mexicaanse drugsbaas Guzman, bijgenaamd El Chapo... is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan alle tien aanklachten tegen hem. Hij is onder meer veroordeeld voor de handel in heroïne en cocaïne, voor illegaal wapenbezit en witwassen. Zijn straf wordt later bekend. Guzman was jaren pardon, jarenlang de leider van het beruchte Sinaloa-kartel... dat miljarden verdiende aan drugshandel en verantwoordelijk was voor vele moorden. In 2017 werd de Mexicaan uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden.